Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het samenvoegen van sociale regelingen is geen bezuiniging, maar kost juist geld. Dat zegt vakcentrale FNV. Het kabinet wil ruim een miljard euro besparen door onder meer de bijstand en de waaijong samen te voegen. Maar volgens de FNV kost dat juist 750 miljoen extra. Verder noemt de FNV het een misstap om alle regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt op één hoop te gooien. De rechtszaak tegen Geert Wilders kan doorgaan. Het verweer van advocaat Moskowitz dat de Amsterdamse rechtbank niet bevoegd is, werd verworpen. Op een ander punt kreeg Moskowitz wel gelijk. Wilders mag niet worden vervolgd voor vergelijkingen die hij maakte tussen de islam en het fascisme, omdat dat niet valt binnen de opdracht van het Hof. Wilders noemt het doorgaan van het proces teleurstellend, maar hij blijft ervan overtuigd dat hij wordt vrijgesproken. In Libië hebben de troepen van Gaddafi weer terrein gewonnen. Opstandelingen zeggen dat ze zich hebben moeten terugtrekken uit de oliehaven Ras Lanouf na raketbeschietingen. In andere berichten wordt nog gesproken van zware gevechten. De opstandelingen rukten sinds eind vorige week op naar het westen. Maar sinds begin deze week winnen de troepen van Gaddafi weer terrein. In Ivoorkust hebben aanhangers van de gekozen president Ouattara opnieuw twee steden veroverd. Ze zijn nu vlakbij de hoofdstad Yamoussoukro. President Gbagbo, die ondanks zijn verkiezingsnederlaag weigert af te treden, riep vandaag op tot een staakt het vuren. Hij zou willen praten onder leiding van de Afrikaanse Unie. Voor het geweld in Ivoorkust zijn al meer dan een miljoen mensen op de vlucht geslagen. De productie bij Saab in Zweden is vanochtend hervat. Gisteren kwam de productie stil te liggen omdat er geen onderdelen waren. Saab heeft discussies met leveranciers over betalingen en leveringsvoorwaarden. In Zweedse media wordt gesproken over financiële problemen bij eigenaar Spijker. Maar volgens het bedrijf zijn er voorlopig genoeg middelen om aan de verplichtingen te voldoen. Het weer, steeds meer bewolking met hier en daar buien.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 de snelweg van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze vol Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het Al moet ik tien keer rond Tot jij mijn liefde Zandvoort ook op internet.